Op hun hemd stond te lezen, kleed ons niet uit. Na een paar minuten ging het debat verder. De studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat door de bezuinigingen. En ze zijn het ook niet eens met de plannen om langstudeerders meer collegegeld te laten betalen. Vrijdag is er een studentendemonstratie in Den Haag. Het CDA wil een kliklijn waarop vermeld kan worden dat er illegaal gerookt wordt in een grote café of restaurant. De meeste politieke partijen vinden dat er nu veel te laks wordt opgetreden. Het kabinet heeft het rookverbod afgeschaft in kleine cafés zonder personeel en de Tweede Kamer dringt aan op strengere handhaving bij de rest. De beperkende adviezen ten noorden van Moerdijk zijn versoepeld voor het gebied vanaf 10 kilometer van de rampplek. De metingen liggen onder de toegestane waarde. Dat betekent dat buiten die 10 kilometer zone het vee weer de wei in mag en dat haar groente kan worden gegeten. Kinderen kunnen weer veilig buiten spelen en ook de sportvoorzieningen ten noorden van Moerdijk kunnen weer worden gebruikt. In Heerlen is een medewerker van een basisschool opgepakt op verdenking van seksueel misbruik. Ouders van twee leerlingen hebben aangifte